bij de Chinese ambassade uit de hand gelopen. De betogers gooiden met stenen, 60 zijn gearresteerd en met bussen afgevoerd. De betogers protesteerden tegen de dood van 140 Oeigoeren in het noordwesten van China. Het geweld daar ontstond toen enkele duizenden islamitische Oeigoeren slaags raakten met de politie in de regio Xinjiang. De Chinese autoriteiten beschuldigen het Wereldcongres van de Oeigoeren ervan dat, er, dat het achter de rellen in Xinjiang zit. Die rellen waren volgens Peking in het buitenland georganiseerd. De leider van, dat, van het Wereldcongres is de Oeigoerse zakenvrouw Bia Kadir... die in de Verenigde Staten in ballingschap leeft. De politie heeft in een woning in Delft een heel wapenarsenaal in beslag genomen. Na een anonieme tip bleken in de woning zeker 30 kratten munitie, een aantal handvuurwapens en een karabijn te liggen. Vandaag bekijkt de politie wat er precies weggehaald is. Weggehaald moet worden. In het huis in Delft woont een man van 67. Hij is opgepakt. Bondskanselier Merkel heeft aan vier Duitse militairen een medaille voor dapperheid uitgereikt. Het is voor het eerst dat in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog een dergelijke militaire onderscheiding wordt toegekend. Merkel en defensieminister Jong rekten de medailles uit tijdens een ceremonie in Berlijn. De vier militairen werden onderscheiden vanwege hun inzet na een zelfmoordaanslag in Noord-Afghanistan. Vorig jaar besloot Duitsland weer een medaille voor dapperheid in te stellen. Zo'n onderscheiding was sinds de Tweede Wereldoorlog taboe, maar volgens Defensie past die bij de rol die Duitsland speelt bij het handhaven van de vrede in de wereld. Het weer geregeld zon, ook stapelwolken en enkele regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Aan de kust kans op een krachtige zuidwestenwind. De komende dagen vaak een bui, soms zon en minder warm.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 can see